Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. President Obama komt met nieuwe maatregelen tegen Iran. Volgens hem is er voldoende olie beschikbaar op de wereldmarkt om geen olie meer uit Iran te kopen. Obama leidt dat af uit de verhoging van de olieproductie van andere olielanden. Niet alleen de VS, maar ook andere landen zouden volgens hem geen olie uit Iran meer hoeven kopen. De VS wil dat Iran stopt met zijn nucleaire programma. Iran zegt zelf dat het werkt aan kernenergie, maar westerse landen vrezen voor kernwapens. In Maden is een meisje van negen vermoedelijk misbruikt. maar leraar sloeg alarm toen ze maandagochtend niet op school aankwam. Na een zoektocht werd ze gevonden in een park vlakbij de plek waar ze voor het laatst werd gezien. Op basis van onderzoek denkt de politie dat het meisje seksueel misbruikt is. Er is nog geen spoor van de dader. Het centrum van Blijswijk in Zuid-Holland was vanavond enige tijd afgesloten vanwege een verdacht pakketje. Dat was gevonden bij een advocatenkantoor. Uit voorzorg had de politie de omgeving afgezet en een aantal panden ontruimd. Maar de explosieve opruimingsdienst heeft het pakketje onderzocht en geen explosief gevonden. De NOS heeft de tv-rechten verworven van het wereldkampioenschap voetbal in 2018 en 2022. De Europese publieke omroepen hebben samen een bod gedaan op de WK's in Rusland en Qatar. De FIFA heeft de rechten toegewezen. De Wereldvoetbalbond wil zo ook voorkomen dat de wedstrijden achter een decoder verdwijnen. Hoeveel er voor de rechten betaald is, wordt niet bekendgemaakt. De NOS had ook al de rechten voor het WK in Brazilië in 2014 en het Europees kampioenschap dat deze zomer in Polen en Oekraïne wordt gespeeld.